uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Justitie gaat een groep Haagse jihadverdachten vervolgen... voor lidmaatschap van een terroristische organisatie. Het gaat om ongeveer elf verdachten van wie er zes vastzitten... zegt het Openbaar Ministerie. Volgens het OM vormden ze een terreurgroep... omdat ze samenwerkten en taken verdeelden. De Belgische politie onderzoekt foto's waarop radicale moslims in de Ardennen lijken te trainen voor de jihad. De foto's verschenen gisteren op de Facebookpagina van een radicale moslim uit Brussel. De mannen op de foto's dragen een camouflagepak, gezichtsbedekking en oefenen met vuurwapens. Het Schelde-Rijnkanaal bij Bergen op Zoom is de hele dag dicht vanwege een gezonken vrachtschip. Dat botste vannacht na technische problemen op een passagiersschip. Niemand raakte gewond. Omdat het binnenvaartschip dwars over het kanaal ligt, kunnen er geen andere schepen langs. Het lijkt erop dat 14.000 mensen in de thuiszorg hun baan niet kwijtraken. Veel gemeenten hebben plannen ingediend en willen een deel van de huishoudelijke hulp betalen. Cliënten draaien op voor het resterende bedrag, ongeveer een tientje per uur. Minister Ascher en staatssecretaris Van Rijn denken dat thuishulpen zo betaalbaar blijven. In Thailand zitten de vermoedelijke moordenaars van twee Britse toeristen vast. Het zijn twee mannen uit Birma die een bekentenis hebben afgelegd... Hun DNA werd gevonden op het vrouwelijke slachtoffer. De Britse vrouw en haar vriend werden twee weken geleden doodgeslagen op een Thais toeristeneiland. Supermarktketen Jumbo stopt met de verkoop van plofkip. Vanaf maandag wordt er vlees van kippen verkocht die meer ruimte hebben en langzamer groeien dan plofkippen. Eind 2015 moet de plofkip zijn verbannen uit de Jumbo. De nieuwe kip kost per kilo ongeveer een euro meer dan plofkip. Het weer, veel zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgen begint ook zonnig. S'avonds gaat het vanuit het westen regenen. En vanaf zondag wordt het koeler. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Dennis Mooij van de ANWB.